Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De moeder van de doodgestoken Joshua zit vol met vragen. Gisteren werd haar zoon van 15 neergestoken in Rotterdam. Hij overleefde dat niet. Joshua's moeder wil weten wat de aanleiding voor het steken was. Want ze weet zeker dat haar zoon geen wapens bij zich had. Waarom ga je dan met, met hem vechten en je blijft hem maar steken? Ze hebben hem niet maar één keer gestoken. Ze hebben hem meerdere malen gestoken. Hij had geen kans te overleven. En dat doet me pijn omdat ik niet daar was om hem te helpen. De laatste moment die hij me nodig had. Inmiddels heeft een jongen van 15 zich gemeld bij de politie. Wat zijn rol is geweest, wordt onderzocht. De jongen van 14 die wordt verdacht van het mishandelen van Frederik uit Amstelveen blijft langer vastzitten. Frederik wilde niet zeggen of ze een jongen of een meisje is en werd toen in elkaar geslagen. Ze brak haar neus, kaak en een paar tanden. Amazon krijgt een dikke boete uit Luxemburg. De privacy-toezichthouder daar vindt dat Amazon zich niet aan de Europese privacyregels houdt als het gaat om de gegevens van klanten. De boete is 750 miljoen euro. Dat zou de hoogste privacyboete in de EU ooit zijn. En tranen op het voetbalveld bij de Nederlandse voetbalvrouwen. Ze halen geen medaille op de Olympische Spelen. Amerika was te sterk vanmiddag in de kwartfinales. Ze winnen na strafschoppen. Ook in de wedstrijd zelf ging een penalty van Lieke Martens er niet in. Ik neem mezelf gewoon ook heel erg kwalijk dat ik die bal niet binnen schiet natuurlijk dan ben ik gewoon verder. Dan kun je de wedstrijd rustig uitspelen. Alleen, eh, ja, dit, <laughs> het mag helaas niet zo zijn. En met dit verlies komt er ook een eind aan de tijd van coach Sharina Wiegman bij Oranje. Zij gaat nu aan de slag bij de Engelse voetbalvrouwen. Heb ik het weer nog? Vanavond trekken buien over het land. Aan zee gaat het stevig waaien. Het koelt vannacht af tot 14 graden. Morgen begint met veel regen en het wordt een stuk koeler. 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de meeste plaatsen prima door. Alleen door de werkzaamheden op de A9 wat vertraging. De meeste vertraging van Alkmaar naar Amstelveen.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 Chérie, coco, fais-moi Je veux le bifton, pas de beau Chérie, coco, veux ma photo. Mm, mm, pas de beau. Appelle-moi Catalina, mia, ah, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Catalina, mia, ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le bouc est dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es cop, en vrai me parle pas. Tout billet codes, code, de corps t'es capable, yeah, yeah, yeah. J'vois pas le son mur, y'a jamais rien sans rien.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre cantaré. Cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amor, cuando se inma la su vela, cuando se inma la dolores.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba la gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba la gitana que yo siempre cantaré, pero cantaré, cantaré, cantaré. cantaré. Darkness comes, daylight goes. You wait forever, even if I don't. Summer rain, sleepless nights any weather I'm safe inside your arms now I'm found in your arms There's solid ground When I feel sea to setting sun. We'll be together forever young in the dead of night when thunder rolls. Crawl under covers and hold me close. in dong. on my own two feet and I'm on my knees I know whenever I fall down you pick me up again Zandvoort en de regio.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 Het dagelijks aantal coronabesmettingen blijft dalen. Gemiddeld zijn er deze week bijna 4200 positieve testen per dag. Bijna de helft minder dan de week ervoor. In de ziekenhuizen was er vandaag een lichte toename. En er komt extra hulp voor de gedupeerden van de watersnood in Limburg. In Valkenburg wordt eind volgende maand een benefietconcert gegeven met de titel Help Limburg uit de drup. Er treden Limburgse artiesten op en er is een veiling. Het weer vanavond op meer plekken buien. Het weekend verloopt wisselvallig en koel.